Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Om middernacht is in Wageningen op het 5 meiplein het bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van Bevrijdingsdag in het hele land officieel begonnen. Burgemeester Van Rumunt van Wageningen ontving de fakkel met het bevrijdingsvuur van een Britse veteraan... die nog betrokken is geweest bij de bevrijding in Nederland. Daarna ging het vuur met diverse loopgroepen naar gemeenten in het hele land. Vanmiddag is in Wageningen het bevrijdingsdefilé met 1500 oud-strijders en andere militaire veteranen. Verspreid over het land zijn er verder 14 bevrijdingsfestivals. De Turkse regering is woedend over de luchtaanvallen die Israël heeft uitgevoerd op de Gazastrook. Bij de aanvallen vielen drie doden. Ook werd een gebouw getroffen waarin het Turkse staatspersbureau Anadolu is gevestigd. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van aanvallen op willekeurige doelen, waardoor veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Turkije roept de internationale gemeenschap op om de spanningen in de regio te doen verminderen vanwege deze disproportionele acties van Israël. De Israëlische aanval was een reactie op raketbeschietingen vanuit Gaza... die weer een reactie was op de dood van vier Palestijnen vrijdag. De oudste voetbalclub ter wereld, het Britse Notts County... is na 131 jaar geen profclub meer club degradeerde gisteren na een 3-1-nederlaag tegen Swindon Town uit de League 2. En dat is het vierde en laagste profniveau van Engeland. Notts County werd in 1862 opgericht en was in 1888 een van de twaalf oprichters van de Football League. De Engelse organisatie van professionele voetbalclubs. De enige grote prijs voor Notts County was de FA Cup van 1894. En in 1992 speelde de club voor het laatst op het hoogste niveau in Engeland. Het weer, vannacht op veel plaatsen droog en opklaringen. Aan de kust nog een enkele bui, minima tussen 1 en 6 graden. Overdag weer afwisselend zon, wolken en enkele buien... en een stevige noordwestenwind. Met 9 tot 12 graden is het nog steeds fris. Pas woensdag neemt de temperatuur weer toe.